Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het elfjarige meisje uit Soest dat sinds afgelopen dinsdag vermist was, is terecht. Het meisje is samen met haar vader gevonden in Bulgarije, meldt de politie. Haar vader is daarbij aangehouden. Nadat het meisje verdween zette de politie een internationale zoektocht op. Daarbij werd rekening gehouden dat de vader met zijn dochter naar Turkije zou vertrekken... omdat hij de Turkse nationaliteit heeft. Het meisje is ondergebracht bij Bulgaarse hulpverleningsinstanties... en wordt zo snel mogelijk teruggebracht naar Nederland. Op de N50 in de buurt van Kampen in Overijssel zijn volgens de politie meerdere slachtoffers gevallen bij een ongeluk. Over hun toestand is nog niets bekend. Aan het ongeluk ging een politieachtervolging vooraf. Volgens de politie was dat na een incident in Noord-Nederland. De N50 bij Kampen is in beide richtingen dicht. Een Liberiaanse oorlogsmisdadiger die in Frankrijk tot levenslang is veroordeeld... woonde 12 jaar lang onopvallend in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Volgens Frankrijk deed hij in de jaren 90 mee aan massale en systematische martelingen... en was betrokken bij executies, verkrachting en cannibalisme. In 2001 ging hij naar Nederland en in 2012 kreeg hij de Nederlandse nationaliteit. Uiteindelijk werd hij in 2016 opgespoord door Liberiaanse onderzoekers. afgelopen dag kreeg hij in Parijs levenslang. In Rotterdam is een jongen van 16 neergestoken. De politie vond de zwaargewonde jongen rond 6 uur in het centrum van de stad. Hij was meerdere keren gestoken en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie ging aan het incident mogelijk een ruzie in een tram vooraf. De politie is nog op zoek naar een verdachte en roept getuigen op zich te melden. Het weer, toenemende bewolking en vannacht in het westen wat regen.